De man Jerry Mulligan werd geboren op 6 april 1927 en hij stierf op 20 januari 1996. Hij is de meest beroemde bariton-saxofonist. Hij was ook pianist, hij componeerde, speelde klarinet en arrangeerde. We gaan weer verder met Zeven Jazz met Fred Kroonsberg en David Habich. Ja, ik uh, had daarnet een nummer van John Mayer gedraaid en dat deed me een beetje denken. Want op diezelfde cd staat ook een nummer, The Heart of Life. En The Heart of Life is ooit gebruikt eh, voor een tv-serie ehm, met eh, waarin een presentator patiënten en bezoekers van een ziekenhuis interviewde. Dat is eigenlijk een heel interessant concept natuurlijk. Eh, ik was van de week in het ziekenhuis en, ehm, voor het afnemen van bloed. En eh, ik kan daar niet zo heel erg goed tegen. Maar ja, we zaten dus een beetje uit te, uit te rusten op een bankje daar in het ziekenhuis. En toen kwam dat eigenlijk weer een beetje eh, in me op. Ehm, nou, John Mayer met The Heart of Life. hebben wij toch veel grote Nederlandse artiesten eh, ja, hier in Nederland. En dit was eh, DJ Maestro. Eh, hij composeert en stelt cd's samen voor Blue Note Records. Hij, hij, is ook onder andere de initiatiefnemer van Radio Jazz. Radio Jazz is radiojazz.nl en ze zijn en, dit initiatief is om weer een landelijke jazzzender in de lucht te krijgen. Um, met alle eh, ja, gevolgen van die, weer Nederlandse artiesten die meer eh, eh, gedraaid gaan worden en meer aandacht krijgen in de, op zender. Ehm, onder andere een zo'n Nederlandse artiest is uh, Kiteman. komt geloof ik uit Almere. Ehm, en hij, is, hij heeft zijn eigen hip-hop orkest. en hier is hij met het nummer Jam. was dat van de Gypsy Boys. En het nummer werd gecomponeerd door Django Reinhardt en Stefan Krapelli. Eh, hij was hier al enkele eh, weken geleden te gast in de studio. Hij is jong, dynamisch en bruisend. En hij barst van de energie. Ik heb het over Sven Duif en hij gaat voor ons zingen Crimea River. to prove Give. And I needed shelter from the storm I was in. When it all got too heavy, you can't rip my way. And I wanna hold you, and I wanna say. met Better Man. Op 13-jarige leeftijd begon hij met spelen. Hij leerde de Blue Riff spelen eh, van zijn, eh, door zijn oom. Eh, en na een aantal jaren nummers te hebben gecoverd van andere artiesten... begon hij uiteindelijk ook zelf liedjes te schrijven. In 2007 tekende hij een platencontract bij Polydor... en trad hij als support act op tijdens de tour van zangeres Corine Bailey Ray... You Give Me Something werd als eerste single uitgebracht op 16 juli 2006 in Engeland en behaalde de vijfde plaats in de hitlijst. Ga snel door.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 Mm, let's get lost. defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm, let's get lost. Oh, let's get lost. Baker, die zong heerlijk en speelde op trompet. En werd begeleid door Russ Freeman piano, Carson Smith op de bass en Bob Neal op de drums. De opname was van 7 maart 1955. Nog een oude opname, dat is van augustus 1958. En dan eh, heb ik het over Thelonious Monk. En die speelde piano, wordt begeleid door Johnny Griffin op tenorsax... Ahmad Abdul Malik op bass en Roy Haynes op drums... En het is het uitgekoude, maar heerlijke nummer Round Midnight. Monday, But Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. and Saturday I go out to play. eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church. down and pray. And this is what I say, baby. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Won't somebody please send her home to me? Well, I cried, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I'm trying, trying to find my baby. Wow, she's a dat was de Stormy Monday Blues door Bobby Bland gebracht. Maar we blijven in de sfeer. We gaan naar Little Minton en het nummer we' Gonna Make It. We may not have a cent to pay the rent, but we gonna make it. I know we will. We may have to eat job is hard to find, and we have to stand in the welfare line. I've got your love, and you know you got mine. So we're gonna make it. I know we will. We may not have a home to call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have to fight hardships alone. together togetherness brings peace of mind. We can't stay down. ja, we gaan het maken, inderdaad. Eh, we gaan weer naar de klok van 12 uur zo langzamerhand. En we gaan eens kijken of we kunnen afsluiten met Van Morrison. En het nummer Stormy Monday. Call it Stormy Monday. Tuesday is just as bad. You know they call it stormy Monday. Lord, but Tuesday is just as bad. Wednesday at work. what I say. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. I do. I cry, Lord, have mercy.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 Dat heeft een hoge kardinaal gezegd aan het begin van de paasmis op het Sint-Pietersplein in Rome. Zijn toespraak werd op het laatst ingevoegd. Werd met geen woord gerept over het leed van de slachtoffers. Het is niet duidelijk of de paus er iets over gaat zeggen. Pater Cantalamessa heeft excuses aangeboden voor zijn vergelijking tussen de kritiek op de kerk en de paus en antisemitisme. Hij deed die uitspraak over de kritiek op het seksueel misbruik vrijdag in een preek waarbij ook de paus aanwezig was. Joodse organisaties reageerden woedend op de uitspraak. Cantalamessa vraagt nu in een Italiaanse krant om vergeving en benadrukt dat de paus vooraf niet op de hoogte was van zijn preek. President Zuma heeft de Zuid-Afrikaanse bevolking opgeroepen kalm te blijven na de moord op de extreemrechtse Eugene Terblanche. Die werd gisteren op zijn boerderij door twee zwarte vermoord. Zuma wil voorkomen dat de rassenhaat in het land weer oplaait. Terblanche was de leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging, een partij die de afschaffing van de apartheid met geweld wilde voorkomen. Hij was 69 jaar. De grote prijs van Maleisië voor Formule 1-wagens is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Hij eindigde op het circuit van Sepang voor zijn teamgenoot van Red Bull, de Australiër Mark Webber. De Duitser Nico Rosberg werd derde.